Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Düsseldorf heeft de politie op grote schaal invallen gedaan... in een buurt waar veel Noord-Afrikanen wonen. Een woordvoerder zegt dat de actie verband houdt... met het grote aantal straatroven, gevallen van zakkenrollerij... en drugsdelicten in de omgeving. De actie was in wat ook wel het Maghreb-kwartier wordt genoemd. Een buurt vlakbij het station in Düsseldorf. Wat invallen hebben opgeleverd is niet bekend. De politie wil daarover pas morgen mededelingen doen. Op de A28 bij Assen zijn verschillende ongelukken gebeurd door de gladheid. Het wegdek wordt omschreven als een ijsbaan en het sneeuwt er. In het hele land kan het vanavond, vannacht en morgenochtend glad zijn. Vooral op de wegen in het Noordoosten moet het verkeer daar rekening mee houden. In Noordoost-Nederland wordt zo'n 5 centimeter sneeuw verwacht. De VS heeft de namen geschrapt van 14 Iraniërs die op de internationale opsporinglijst stonden van Interpol. De 14 werden verdacht van illegale wapenhandel. Eerder liet Amerika zeven Iraniërs gaan in ruil voor de vrijlating van vier Amerikaans-Iraanse gevangenen. Onder hen de correspondent in Iran van de Washington Post, Jason Rezaian. De rel heeft te maken met het opheffen van internationale sancties tegen Iran. De Amerikanen vliegen eerst van Iran naar Zwitserland. Daarna gaan ze naar een Amerikaanse legerbasis in Duitsland voor eventuele medische behandeling. In de Friese wateren komen steeds meer otters voor. Volgens Omroep Friesland zijn er afgelopen jaar zo'n 160 geteld, 20 meer dan een jaar eerder. Rond 1990 stierf de otter uit in Friesland omdat het water te vuil was. Sinds 2002 zijn er weer nieuwe otters uitgezet. Nu is de grootste vijand van de otter het verkeer. Eén op de drie komt aan zijn eind doordat hij wordt doodgereden. Het weer. Vanavond en vannacht nog een enkele bui met sneeuw of natte sneeuw. Het vriest bovendien licht en daardoor is een grote kans op gladheid. Morgen overdag geregeld zon.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 En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli... met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens als opening horen we Oliver Helmers samen met Fraddel... met Wading En nu op de radio Crack David, hij is weer terug hoor. En dit keer doet hij samen met Big... Eh, Nasty met When the bassline Drops. Yeah, I see that. Feels good around here. Craig David. All my ladies. Big Nasty. It's about to go down. Ladies. It's that Gary sound. This is my raver. Ravers. Getting faded, faded, ooh. This is for my raver. You waited, waited. Bounce. This one's going out. All my people locked in. Turn your speakers up, cause right now we're going in. Bringing you them vibes, ready for the weekend. No matter where you are, as long as you're here with me. Mm-hmm. You will never heard, never heard nothing like this. Better listen up, otherwise you're gonna miss. And I ain't even guessing you will never have, never have nothing like this. Better listen up, otherwise you're gonna miss. When the baseline drops, you know what to do. Baby, baby. When the baseline drops, you know what to do. Versace blue jeans. Ben Sherman top with blue jeans. Going in, living my movie. Ben Teckers I'm a steppers. It was art how I dodged that badness. In the corner, smoking the maddest. BDL. That's Bo Britain. The sound of the streets coming through your aerial. Big nasty. All over your. Mm. listen up, otherwise you're gonna miss. And I ain't even guessing you. You will never have, never have nothing like this. Better listen up, otherwise you're gonna miss. When the baseline drops, you know what to do, baby. baby. You won't remember all the nights we won't remember. I will be gone till November on my city for December. Dreams are made for cages, nigga. Lions are for real, nigga. Dying is for real, niggas dying on the field. nigga. Fridays are for chill, and I escaped the treachery. I just had to rest in peace the recipe. The rest of us is praying that the sin will leave a ten. If you're up right now, hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm All my friends are wasted. Sure, I get lonely sometimes when the angels on my shoulder slump ahead. I'm stuck here with the vultures hissing and circling. You didn't come. Dat was de laatste hit van Charlie Pat met One Call Away. Daarvoor muziek van eh, Snake Ship met All My Friends... samen met Tina She en Change the Rapper. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. De Amerikaanse acteur Dan Haggerty... bekend van zijn rol als eh, Grizzly Adams... is eh, afgelopen vrijdag op, was gisteren... op 74 jaar leeftijd overleden. Zo meldt TMZ en ook vorige van de week dat... ik weet niet of je hem kent, Sneep van Harry Potter... die met dat zwarte haar, die beetje, beetje die engert. Beetje, eigenlijk een beetje half slecht, half goed. Die is van de week op 9 69 jaar geleefd, overleden. En ook David Bowie, 69-jarige hè Dus eh, en eh, goed nieuws voor de, eh, de favoriete... de mensen die gek zijn van uh, Ruud Veldkamp. Populaire goedzak Nou komt snel weer terug in de GTST. Fans moesten Ruud Veldkamp bijna een jaar missen. Maar uh, gaat nu een spannende tijd tegemoet... want hij komt weer terug in GTST. Dus misschien goed nieuws als je een beetje fan van hem bent. Zie je CFM Zandvoort, zometeen de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Maar is door met muziek onderweg zometeen David Guetta en Sia... met Bang My Head. Maar is die Yuga met Get on it. Get down on it. Get down on it. van eh, David Guetta en Sia met uh, Bang My Head. Zie je hem zo, het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Op deze zaterdag 16 eh, januari 2016 alweer. Dan nou, zoals altijd beginnen we eerst weer met het feestje in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Begint vanavond om 11. Intree 16 euro. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Tom Bolts, Carita Lanina en MC's Janto. Dat allemaal dus vanavond in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de marktkantine, ook in Amsterdam, Collect. Met onder andere Boris Brechja, Dale Howard, B2B Christoph en Miss Malera. Vanavond dus in de marktkantine, het feestje Collect. En vanavond in Air, een stukje verder als de Escape, hebben we de club uh, Air. Club Air moet ik zeggen. Vanavond uh, vanaf 11 ben je welkom. En het is eh, Michael Mendoza's Birthday Bash. Het duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website air.nl. Met natuurlijk een big mystery guest. Roog, Leroy Staal, Artistic Raw, D-Rashid, The Wheel, Stefan van Filijn. The Living Ribbon, Mitchell Niemeyer, Andy Sherman, Aaron Gill... Lucky Charms, Oliver Twist, nou nog En eh, ja, misschien dat uh, Michael Mendoza op zijn eigen verjaardag ook nog komt draaien. Dus je moet gewoon even kijken vanavond in Air. En vanaf 11 uur ben je daar welkom. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore... begint rond de klok van middernacht in de Melkweg. Interesse 14,20 euro. En voor meer informatie check eventjes uh, eh, melkweg.nl met Kevin Gates vanavond. Hij doet het helemaal zo. Misschien dat hij nog in principe is het gewoon solo. Kevin Gates in, eh, in de Melkweg met het wekelijks een beetje encore. En de rest van de gasten hebben waarschijnlijk gewoon uh, even lekker een weekendje vrij. Of ze zijn met z'n allen op vakantie. Dat kan ook natuurlijk. Hè. En vanavond in de Panama hebben we Disco Train Amsterdam. Muziek van de 70s, 80s, 90s party. En eh, ja, ik, ik ben gevraagd om ook een paar van die feesten te bezoeken. Voornamelijk worden ze ook in, in Den Haag. En nou, in die regio's daar gaan Den Haag, Rotterdam. Maar in ieder geval vanavond dus in, in Amsterdam. Begint om 9 uur. Dus eh, dat is al begonnen. In de Parma, interesse 15 euro. En voor meer informatie check eventjes eh, disco-train.nl. Of gewoon even kijken op de website van parma.nl. Met onder andere DJ Sven, DJ Johan en uh, eh, VJ Speed. Dat is vanavond in de Parma Disco Train Amsterdam. En dat is een toertje wat door heel Nederland eigenlijk gaat. En als je houdt van Barry Brandt, je kent hem hè, van de radio, 538... dan moet je naar XO gaan in Haarlem. Daar is hij vanavond vanaf 11 uur en dan staat hij daar achter de deks. Alle plaatjes aan elkaar eh, te draaien in elkaar. Ik hoop niet dat hij te veel praat, want uh, eh, we kunnen net goed radio zetten. Maar uh, draaien, dat schijnt ook heel goed te kunnen. Dus uh, Vanavond dus in XO in Haarlem met eh, Barry Brandt daarop. En vanavond in Stalker in Haarlem hebben we High Society. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl... met onder andere Daisy DJ Team, Dominique Brooks en Artie. En in de bovenzaal het uh, De Snorren DJ Team.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 Fatal attraction is where I'm at There's no escape for me I feel love When I'm lying Melbourne. op 10. Dub Vision met Sweet Harmony. Deze week op 9. Me and My Toothbrush met Gold Member. En op 8. Miami Dub Machine met Maybe. De Guys remix. En op 7 deze week Luca de Bonaire met Keep This Party. Op 6 Harris, uh, Harrison en Vinay met Sit Down. En op 5 Chesto en Tony Jr. met Get Down. Op 4 deze week DJ Leroy met I Get Deep. En op 3 deze week Dr. Kucho. Zo, komt er lekker uit. Dr. Guccio en Gregor Salto met Love is My gate. Op twee deze week Throttle en Oliver Helders met Waiting. De plaat die ons opening vanavond worden. En op 1 deze week Return en Kylo met Rinse and Repeat.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 Time to make the club go up. Big things happen in small places. Just back, back. movement. Just my chest. shit was rest of me. I put that shit in my destiny, man. All damage my destiny. All that shit was the best of me. Nevertheless, smoking on beats, and kicking the beats was the best. Got a little things on my chest. Just All that just all the little shit about the rest of me. I put that shit in my destiny. Man, oh damn, it's my destiny. All that shit was the best of me. Just all the little shit about the rest of me. I put that shit in my destiny. Man, oh damn, it's my destiny. All that shit me. And all the little shit is about the me. I put that shit in my destiny, man. It would damage my destiny. All that shit was the best of me. And all the little shit was the rest me. I put that shit in my destiny, man. It would damage my destiny. All that shit was the best of me. Living the last, smoking all bitches, and kicking the beats was the best. Got a little things on my chest. CFM Zandvoort, iedere zaterdagavond een Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Kirby en Bougainvillea met Kirby en Bougainvillea. Nou, <laughs> dat zeg ik... Eh, met eh, het nummer Butterfly Effect. En daarvoor Chesto en Kashmir Fusing Fasi met Secrets. op dit moment natuurlijk hebben ze een nieuwe platen met uh, eh, Get Down. Dat doet hij samen met Tony Jr. Misschien dat hij zometeen nog even gedraaid. Maar in ieder geval het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Dan het nieuws en weer de break. We zijn nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap de Global Housewives met DJ al. En straks vanaf 11 uur het laatste uurtje gaan we naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Onderweg nog zometeen Jerome en Eric Case. Verder Grand komt eraan, maar eerst die Don Diablo met I'll House You. Doet hij samen met de Jungle Brothers. House You. I'll House You. House You. I'll House You.